Jobboots met het NOS-journaal. Alle twaalf Britannië hebben al extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd... voor reizigers uit moslimlanden als Turkije, Egypte en Saudi-Arabië. Passagiers mogen geen laptops en andere elektronische apparatuur aan boord meenemen... omdat er mogelijk bommen in zouden kunnen zitten. De Australische autoriteiten gaan niet zover. Apparatuur en bagage worden wel extra gecontroleerd op explosieven. Zo'n 150 supporters van NEC hebben vanochtend een protestmars gehouden in Nijmegen. Ze zijn boos over het vuurwerkverbod van de club. Morgen speelt NEC de derby tegen Vitesse in Arnhem. Bij de laatste training voor die wedstrijd moedigden de NEC-supporters de spelers altijd aan met vuurwerk. Maar daar hebben de gemeente en de club nu een streep doorgezet. Het zou te gevaarlijk zijn. Vanwege het vuurwerkverbod werd de training van vandaag door veel fans geboycott. In de Amsterdamse waterleidingduinen zijn in een jaar tijd ruim 1400 damherten afgeschoten. Het grootste deel van de dieren is afgeschoten om ervoor te zorgen dat het er niet te veel worden. De damherten veroorzaken geregeld aanrijdingen en tasten de natuur aan. Daarom gaf de rechter vorig jaar toestemming voor het afschieten van duizenden damherten. Er leven er nu zo'n 3300 in het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk. Dat moeten er uiteindelijk duizend worden. Het weer vooral in het oosten nog wat buien, met lokaal kans op onweer. Het is 16 graden. Vanavond op veel plekken droog. Ook morgen vrijwel overal droog met af en toe wat zon. Opnieuw dan ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Welkom terug, Sanford. Goedemiddag allemaal en leuk dat jullie allemaal luisteren. Ik zeg en welkom. Zo. Ja, ik denk dat sluit wel een beetje aan op het nieuws. Welk nieuws? Denk daar maar even over na. Zal ik je doen. welkom terug. Welkom terug. Nou, Albert-Jan, wat gaan we in uur eh, drie allemaal doen? Eh, uiteraard rond de klok van kwart over vier is het tijd voor Pit Report. Er zitten tussen twee, eh, twee Formule 1 races in. Vorige week hadden we natuurlijk Australië en volgende week zitten we in China. Dus er is nieuws vanuit de pitstraat van de Formule 1. Dus dat rond de klok van kwart over vier. Nou, we hadden al gemeld dat SV Zandvoort thuis voetbal tegen VWE, VEW 1... Maar door afwezigheid van Joop van Nes hebben we daar geen live verslag van. Maar hebben we wel voor u de wedstrijd Liverpool-Everton gevolgd... met een eindstand van 3 tegen 1. En om 4 uur is begonnen de topper Manchester United tegen West Brom Albions. Ook dat blijven we voor u volgen. Verder half 5, het dier van de week. En die luistert naar Kippy. Het gedicht van de week... Kippy, Kippie, kippie, Kippy, En eh, het gedicht van de week, ja, daar ben ik nog niet uit. Jij mag zo meteen kiezen, want ik heb er eh, een drietal voor je klaargelegd. En jij mag uiteindelijk de beslissing nemen. Het gedicht van de week van, eh, vanmiddag rond de klok van kwart voor vijf. Verder hebben we natuurlijk ook nog Sport Kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Ja, je hebt het over die eh, voetbalwedstrijden. De veteranen 1 spelen vandaag ook, hè. Daar hebben we wel een tussenstandje van. Staan op dit moment tegen de koploper KHFC 2-2 gelijk. Dus ook die wedstrijd houden we voor je in de gaten... bij het derde laatste uur van Sanford op zaterdag. Met nu Sam Velds. We were in love with the sun.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 Spent the summer on you. Wij zeggen laat de zomer maar komen. Joram de single van Seveld en The Summer of eh, On You. De, hit van alweer een aantal maanden geleden. Ja, zo ik weer het nieuws. En dan gaan we het even hebben over de Formule 1. Dus even kijken wat er allemaal op eh, dat gebied gebeurt. Maar eerst gaan we over van Delegation en Where is the Love? Where is the love we used to know? you, I guess I'll just pretend I'm better off without you. I look in the mirror and I see a broken man. It's such a sorry sight to see. Now we're not together. Who's gonna make my plans? It don't make Eh, voetbalnieuws vanuit eh, Duitsersveld, eh, Albert-Jan. Veteranen 1 die spelen vandaag tegen de koploper KHFC. Daar staat er op dit moment 2 tegen 3. En uh, SV Salford 1 speelt tegen VEW 1. En daar staat het op dit moment ja, daar komt hij aan. 7-1. Zo, 7-1. <laughs> dus het gaat lekker eh, met het eh, team van eh, Zandvoort 1, de veteraan 1. We hebben nog een heel kleine, of nog een paar minuten om zeg maar nog tegelijk maken, te maken tegen de koploper. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, het kan verkeren hè, bij uh, eh, 1. De ene week dit en de andere week dat. Vandaag weer mooi 7-1 eh, op het scorebord. Van het eh, voetbal gaan we over naar de Formule 1. Wat is daar nog wat te melden? Ondanks de introductie van de nieuwe reglementen... is via topman Jean Tot nog verre van tevreden over de huidige staat van de Formule 1. De hoogste baas van de Internationale Autosportfederatie stelde tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen dat de hoogste raceklasse nog altijd veel mankeert... al dus de BBC en diverse media. Inhalen is altijd een probleem geweest in de autosport, al dus tot. Ook over, ook over de huidige situatie. Misschien, is het, misschien was dat de prijs die we betaalden voor meer grip door neerwaartse druk. Bij de volgende reglementswijzigingen moet volgens de Fransman een compromis gevonden worden... al wil de FIA altijd leiding blijven geven in dit proces. Ook was hij kritisch over het feit dat de snelste teams veel informatie tijdens de race over en weer sturen naar hun fabrikanten tot. Dat heeft de Formule 1 niet nodig. Er moet meer actie en emotie komen en dat moeten we aanpakken. Verder benadrukte de topman dat de ouderwetse niet-hybride motoren... die veel meer geluid produceren, nooit zullen terugkeren. We gaan qua techniek niet tien jaar terug in de tijd... want we hebben een sociale verantwoordelijkheid om moderne technieken te gebruiken. Wel mee tot dat de huidige motoren te duur zijn en te betrouwbaar zijn... wat volgens hem ook de grote onderlinge verschillen tussen veel teams verklaart. Max Verstappen laat zich niet van de wijs brengen door de ontdekking dat er aan zijn Red Bull nog flink gesleuteld moet worden... om Mercedes en Ferrari bij te kunnen houden. Het is geen drama, al dus Max. Het doel was uiteraard om iets verder naar voren te zitten... zei de 19-jarige Formule 1-coureur afgelopen vrijdag... bij de persconferentie van het programma van de racedagen in Zandvoort. We rijden nog steeds vijfde en pakken punten. Ik weet zeker dat we nog eh, dat gaan verbeteren. De mogelijkheden zijn enorm. Verstappen finishte de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen afgelopen zondag in Melbourne als vijfde. Deze week werd bekend dat de Limburger nog wat langer moet wachten op zijn nieuwe motor van Renault. Die moet zorgen dat Red Bull kan wedijveren met Mercedes en Ferrari. Een upgrade van de Red Bull is beschikbaar tijdens de vijfde race van het seizoen in Barcelona. Dat is een mooie naam voor Max, Barcelona. Maar de nieuwe motor kan pas geleverd worden voor de zevende race in Montreal. Ik weet dat het even zou duren met de motor en het is met eh, één race uitgesteld. We moeten in zijn geheel verbeteren en ik denk dat het bij het juiste team zit... om dat snel te kunnen doen. Het is nu eenmaal zo. We proberen het zo snel mogelijk de updates aan te brengen. Aan de Red Bull wordt hard gewerkt. De bolide staat eh, afgelopen vrijdag bijvoorbeeld weer in de windtunnel, al dus Verstappen. Ook over de volgende race op 9 april in China op een, op een circuit met een hoog met, met een lang rechtstuk maakt de coureur zich niet al te veel zorgen. Het is heel lang, maar we, we proberen efficiënt te zijn en er enigszins de snelheid in te houden. Vorig jaar stond Red Bull daar ook op het podium, zei hij met vertrouwen. En tot slot, behalve over zijn eigen situatie... sprak Max Verstappen afgelopen vrijdag in Veghel... ook uit over de Formule 1 in het algemeen. De Lumburger van Red Bull was in Nederland... ter promotie van de Jumbo Race Dagen in Zandvoort. Fernando Alonso kreeg vorige week in Melbourne de lachers op zijn hand... door met een kwinkslag te vragen om gelijkwaardige motoren voor iedereen. De Spanjaard gaat bij McLaren wederom een moeilijk seizoen tegemoet... door het aanhoudende problemen met de Honda-motor. In, eh, in Verstappen heeft hij echter een medestander. De motoren in de Formule 1 zijn veel te ingewikkeld. Andere fabrikanten durven niet eens in te stappen. Kijk maar hoe hoe moeilijk Honda het nu heeft, een merk dat in de jaren 80 en begin jaren 90 nog dominant was. Deze ontwikkeling is gewoon heel slecht voor de Formule 1. We moeten het simpeler maken, bijvoorbeeld dat de batterijen bij iedere motor hetzelfde zijn. Ik snap dat we niet ontkomen aan de hybride technologie en zo... maar het moet voor fabrikanten altijd mogelijk blijven om in te stappen... en voor minder geld goed mee te kunnen doen. Dat zou de ontwikkeling van de Formule 1 en de totale auto-industrie ten goede komen, al dus Max Verstappen. De nieuwe Amerikaanse eigenaar van de Formule 1 Liberty Media... heeft aangegeven die richting ook daadwerkelijk op te willen. Maar dat zal geen formaliteit zijn verwacht voor stappen. Mercedes en Ferrari vinden het wel prima zoals het nu is. Dat snap ik wel. Zij willen races winnen en dominant zijn. Maar ze moeten ook het belang van de sport voor ogen houden. Aldus Max. Dankjewel Albert-Jan. Het eh, Formule 1 nieuws bij CFM. En eh, van dat nieuws weer over naar de nieuwe Until I made you you push me like a big boy. Till I cut you like you did something. You ain't gotta wait for it. You ain't gotta wait for me to give you my love. You ain't gotta wait for it. Things are getting sticky, girl. I think that I'm stuck. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me. Yeah. Never gonna not, not hit by your love, and it's just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. Oh, uh, I'm a run up on you. I'm a run up on you. I'm a run up on you. dollars is a mountain. Hey, yo, mama, you're accounting. You watch your figures, you a big deal. Got your fresh prince and a big wheel. Polo mink coat, that's a big kill. Put you on a phone like a windshield. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me. Yeah. Never gonna not, not hit that. Your loving is just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. Uh, I'm a renegade i am a to run up on you. i am a to run up on you. i am a to run up on you. i am a to run up on you. i am a to run up on you. i am a to run up on you. i am a to run up on you. I'ma run up on you. Yo, i am a to run up. Major keys, I'm the boss. Don't Griselda go off? Left from the loft and went to Bergdorf. Most of these dudes is really quite soft. 45 special, this is my cloth. About to drop an album, this is my fourth. I don't put sugar in my spaghetti sauce. Drop a freestyle and get these hoes perched. Fire burn, they up your man church. girls, when my girls get right. Is another day? Let your light shine bright. Ain't none of them in your life. Jane pan lock and walk code. Just link with some hot girl out a road. Trim me up the way small, pretty boss wine. Rolex, not the pan on the dirty girl tie. Yo, I told him pull up on me, faster than Danica. That's on the lawn, trying to blow him like harmonicas. He call me queen, he know Nikki is the moniker. He wanna mix between Hillary and Monica. I switch it up, I switch it up. Uh. Rip the beat, then I, I stitch it up. Traveled and I bounced up all Sinead, sir. Barbie, I link up, major laser. I'm a renegade. De grote I'm hit van dit moment. De nieuwe single van Major Laser. Jawel, wat is er leuk, hè? Dat was de single Run Up. Wil je trouwens de 40 beste en nieuwste hits van Europa horen? Wij zenden ze uit, hè, bij CFM. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 in de Euro Breakdown. Gepresenteerd door Maurice Mulder. Ja, ik krijg een paar gedichten van de dag. Dus even kijken hoor, wat gaan we doen? Nou, <laughs> dit, Ja, Albert-Jan, nou... Jij maakt hem helemaal, hè? Jij maakt hem helemaal. <laughs> Daar hebben we het zo meteen wel even over, hoor. Je hebt het eh, gedicht van de dag zo eh, rond en nabij eh, kwart voor vijf. Zullen we eens even kijken of we weer een mooi gedicht voor je hebben. Blijf daarvoor luisteren naar CFM Zalvoort. Niet alleen muziek en informatie, maar ook heel veel gezelligheid. En Toto en Stap Love You. De hele tijd niet meer gedraaid, hè? Deze van Toto. Ook weer zo gauw houden, joh. De stap Loving You. Ja, CFM, 24 uur per dag, muziek en informatie. Maar dat doen we niet alleen op de radio, nee. Je kan bijvoorbeeld ook onze eigen CFM-app eh, downloaden. Gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort en de regio. Kan live luisteren, je kan eh, de evenementen volgen van alles en nog wat.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 Je zou maar poes zijn, kat en dan uh, kippie heten. Ja, maar dat, dat, dat mysterie ga ik oplossen. Ja, ik weet het. ik oh, weet, het. Wel een mooi verhaal erachter. Goed, kippie, het dier van de week. Een beetje nors. Kijk deze grote rode kater, kater de camera in. Maar dat is onze kippie. Totaal niet. Gewoon een gezellig, wat verlegen rode kater. Kippie heeft tijden, uh, tijden als schuiladres een kippenhok gehad... vandaar de naam Kippie. Ah, daar is hij. Hebben hebben Omdat hij nog ongecastreerd was en hij last had van zijn ogen... is hij naar het asiel gekomen. Bij controle van het dierenarts bleek dat hij last te hebben van entropion... en dat zijn, eh, dat zijn naar binnen krullende oogleden. Dat is pijnlijk en slecht voor zijn ogen... en daar is hij toen direct aan geopereerd. Ook had onze kip een blaassteen en deze is inmiddels ook verwijderd. Helemaal opgeknapt en wel is Kip nu op zoek naar een leuk rustig huisje met een tuin. Vanwege de blaassteen die hij had, eh, had moet hij wel speciaal voer krijgen. Hij is op zoek naar een rustig huis waar hij de tijd krijgt om te wennen... en eventueel met een leuke vriendin. En wie is op zoek naar deze rode kippie? En Kippie verblijft momenteel aan het dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571 Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook kippie verdient een thuis. En ik begrijp uit jouw verhaal, uh, Albert-Jan, dat hij ook een beetje kippig is. Of niet? Ja, kippie is kippig. Ja, kippie is kippig. Oké. Vanuit het uh, eh, kiphok en eh, kippig, ja, dan krijg je die naam kippie inderdaad. Het dier van de week, kippie. Ga langs voor deze leuke kater. Kennen met dieren thuis. Keesomstraat nummer 5, hier in Salford. Hier is Casebo. Chopin. Jawel, het is 6 eh, over overal vijf. Jij bent eh, nog steeds in eh, into de voetbal, Albert-Jan. Ja, tussenstand, tussenstand Manchester United tegen West Brom Albions 0-0. Hmm, schiet ook die op, hè? Nee. Nee, niet echt. Maar wel spannend. Ja, maar hoor, het blind zit op de, zit op de, op de reservebank en uh, eh, Rooney.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 you. de jaren 80 was dat eh, Colonel Abrams. En inderdaad eh, zijn bekendste single en die heet Traps. Inmiddels eh, kwart voor vijf geworden. Dat betekent het gedicht van de dag. Jawel. En het is weer een hele mooie. Luister mee naar de zee. Met mijn voeten in de Zandvoortse zee. Denk ik aan jou. En mijn gedachten gaan met me mee naar de persoon, naar de persoon van wie ik hou. Als ik kijk naar die golven die over mijn voeten gaan... en die alle gedachten bedolven... komen ze altijd, altijd weer bij jou te staan. Jij, jij bent de persoon van mijn gedachten... al sta ik aan de Zandvoortse zee of op het Zandvoortse strand. Ik kan u niet meer wachten. Nog even, nog even... En wij, wij lopen hier weer hand in hand. De wind is hard, de zee nog harder. Mijn stem zo fragiel als de schelp in mijn hand. De ronde beweging van de golven in het water. Mijn voetstappen, mijn voetstappen achter in mij in het zand. De krijsende meeuwen in de lucht boven zee. De duinen, de duinen aan de voet van het Zandvoortse strand. Ik hou van de zee, ik hou van het Zandvoortse zand. Ik hou van de Zandvoortse duinen. Ik hou van het Zandvoortse strand. Ik hou, ik hou van Zandvoort. Nog nooit, nooit, no, nog nooit is het Zandvoortse strand zo mooi geweest. De golven, de golven deinend op en neer. En de maan, de maan die schijnt met volle kracht en sterren vallen keer op keer. Maar al, al dat moois ontgaat me nou omdat jij, jij nu bij me bent. En wat ik zie, is enkel jou. Ja, daar worden we even stil van, uh, Albert-Jan. Oh. Zelfs eh, Fred eh, die zegt helemaal niks meer. Hij is nog nooit zo stil geweest. <laughs> heerlijk, heerlijk. Dankjewel voor het gedicht van de dag, eh, Albert-Jan. Ja, jij hebt hem uitgekozen. Ja, de zee, hè. De zee, de zee, de zee, de zee, de zee. Brengt ons bij de zee. En na dat mooie gedicht van de dag bij CFM De Zee... hoor je de zee van het eh, Treintje Oosterhuis. En als je deze plaat hoort, eh, Albert-Jan... dan eh, de, ja, de paasdagen die komen er weer aan. Weet je wat er altijd met Pasen gebeurt? Herzlichen gruzen. <laughs> Herzlichen Willkommen. Nee, <laughs> dan, is de Passion weer op tv. Klopt. Ja, en dit is echt een plaat uit de, eh, uit de Passion, eh, van de Passion voor de Passion. Zo'n eh, Passion-stijl plaats, de zee inderdaad, van Treintje Oosterhuis. Nou, we kunnen er nog een paar gaan draaien en dan is hij weer aan de beurt, Fred hij Tussen 5 en 7 met Entertainment for You. klassieker van Frankie Valli en de Four Seasons, de All Water Nights. wedstrijd, hoe eh, staat het ervoor, op eh, het jan Het is een rust bij Manchester United, West Brom, Albion. Tussenstand 0 tegen 0. Manchester heeft wel veldoverwicht, maar ze kunnen het doel niet vinden. Oké, oké, oké. En hier is uh, André junior. Ja, entertainment voor jou komt er zo meteen aan. Dus we gaan alvast alle platen voor je neus wegdraaien, zo zijn we dan ook alweer. Had je dus niet op de playlist staan? Dus pak het leven. Nee, niet op de playlist.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 Ja, de stemming zit er al helemaal in hè, voor Entertainment for You. Hij is er gelukkig weer in de studio, onze eigen frits. Goedemiddag Fred. Een hele goede middag. Ja, heb je, ja, je hebt eh, ook wat van uh, eh, Anderhuis junior eh, vanmiddag uitgekozen. Ja, ja, ja. Zijn, laatste single. Hè. Zijn laatste zijn single, ja, wij lopen altijd achter. Zijn laatste, zijn laatste, Houd hij ermee op? Ja, ja. hij houdt mee op. Hij, is al binnen. hij, is al binnen. Hey, hey, hij houdt ermee op. Wat ga je vanmiddag allemaal doen? Ik, ja, ik heb Matthijs Winkel, of Mart, Mart Winkel, moet ik zeggen. Die heb ik vanmiddag op visite. Leuk. En over zijn, eh, ja, ook over zijn uh, niet laatste single, maar <laughs> dit was een nieuwe. <laughs> Oké, heel goed Fred, heel goed. <laughs> En eh, ja, zo'n mooie vrouw, dus ja, misschien zit daar ja, ook, ja, weer wat in, in, natuurlijk. Ja. En ja, we hebben ook nog twee artiesten die we gaan bellen. Alexander en 003. En dat gaat over de single Voor Elkaar. En Matthijs Koning gaan we nog eventjes bellen. Nou, gezellig weer. programma. Ja, het is gevarieerd. Eh, ja, lekker vol. Ja, hartstikke mooi. Mooi, ik ga luisteren zo dadelijk na vijf uur. Jij ook? Eerst even werk overleggen. Ja, dat is waar. Dat, is, waar, dat is waar. Oké, dat was hem weer, eh, Albert-Jan. Ja, het Zitten we weer op. Maar morgen zijn we er weer. Jazeker, tussen 2 en 5, Zandvoort op zondag.